De regeling is bedoeld voor mensen die gedwongen zijn hun huis met verlies te verkopen, bijvoorbeeld door een echtscheiding. De verwachting is dat het aantal gedwongen huizen verkopen ook de komende jaren nog iets stijgt als gevolg van de crisis. Op de snelweg A2 is een ongeluk gebeurd dat veel vertraging oplevert. Bij Echt reed een vrachtwagen door de middenberm, waardoor de A2 van Maastricht naar Eindhoven is afgesloten. Richting Maastricht is één rijstrook open. Naar verwachting duren de opruimwerkzaamheden tot drie uur vanmiddag. Bij Eindhoven ontstonden op de A2 vanochtend ook files nadat zeven auto's op elkaar waren gereden. Voor zover bekend vielen bij de ongelukken geen gewonden. De nieuwste editie van Charlie Hebdo is vanaf vandaag te krijgen in Frankrijk, een week na de moordaanslag op de redactie van het satirische blad. Voor de kiosken staan lange rijen en op veel plaatsen is het blad al uitverkocht. Op de voorpagina staat een cartoon van de profeet Mohammed. In het blad staan verschillende tekeningen over moslimextremisten. En ook is er een cynisch commentaar te lezen over de afgelopen week. Het tijdschrift wordt in zes talen uitgegeven, waaronder ook het Engels en Arabisch. Vanaf morgen ligt de nieuwste Charlie Hebdo ook eenmalig in Nederlandse winkels. Een man uit België heeft bekend dat hij de afgelopen maanden contact heeft gehad met terrorist Koulibaly over een wapendeal. Dat melden Belgische media. Toen de man ontdekte met wie hij zaken deed, zou hij naar de politie zijn gegaan en zijn gearresteerd. Koulibaly gijzelde vorige week een groep mensen in een supermarkt in Parijs. Daarbij kwamen vier gegijzelden om het leven en werd hij zelf gedood door de politie. Het weer. Vanochtend zijn er geregeld buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer en het wordt zo'n 5 graden. Morgen kan het aan de kust gaan stormen. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4 daarna richting Amsterdam... bij Zoeterwoude 3 kilometer... en bij knooppunt Battenverdorp 4 kilometer. Richting Den Haag op de A4 bij Zoeterwoude 5 kilometer. A7 horen richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 7 kilometer... A9 van Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Badhoevedorp 5 kilometer. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Badhoevedorp 5 kilometer.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 a city of peace every one of us Cause we all need a change Can't live without it Gotham City Yeah, yeah in the middle of stormy weather We won't stumble And we van Zandvoort, op 106.9 FM. sexy als ik dans.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 she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break not like it used to be. Then she says, I may not be a lady, but I'm woman. From Monday to Sunday, I work you much more second I wait. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Get him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. and your heart is strong, it's good. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and agamba treasure.